Zo'n 200 betogers eisten dat er politieke hervormingen komen. Volgens ooggetuigen raakten een paar mensen gewond. Via internet is opgeroepen om vandaag na het vrijdaggebed weer de straat op te gaan. De Saoedische regering heeft afgelopen weekend een demonstratieverbod ingesteld om een volksopstand te voorkomen.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 Vandaag wordt ZFM Jazz verzorgd door David Habig en ik ben Fred Kroonsberg. Nog even de bezetting van deze schitterende langspelplaat. Naast Jerry Mulligan op de sax hoort u Jim Hall op de gitaar, Bill Crow op de bass, David Bailey op de drums en Art Farmer trompet en flugelhorn en Bob Brookmeyer op de trombone. En de uitgave was van het label Mercury. We gaan heerlijk door naar een prachtige zangeres die ook nog wel eens een keer haar stem heeft laten horen op het Noordzee Jazz Festival. Van de cd Nightwatch ga ik draaien Dance Me Love. your weak afterglow. warm a heart in sorrow. The spark that is left behind can't light a troubled mind. those bleak tomorrows. The dark must not enter in, so let Oh, can't you see what you mean? belangrijke muzikale romans op een plaat tot uitdrukking gebracht in 1937. En dat was dan Billy Holiday en de tenorsaxofonist Lester Young, die elkaar ook bijnamen gaven. Lady Day was de naam voor Billy Holiday en de president voor tenorsaxofonist Leonard Lester Young. We stappen van 1937 naar het jaar 1958, één jaar voordat Billy Holiday stierf. Zij maakte toen een opname die ook op... Eh, DVD is gezet. Werkelijk indrukwekkend om dat te zien en te horen. Maar nu op eh, van Jazz met Fred Kansberg en David Hawig laten we nu het nummer horen. Fine and Mellow. they so mean. My man, he don't love me, treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. striped pants, stripes are really yellow. He wears high draped pants, stripes are really yellow. But when he starts in to love me, he is so fine and drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you is like a faucet, it turns off and on. Sometimes when you think it's on, baby, it has turned off and gone. een compositie van Sonny Rollins. Strak gespeeld door Joop Schotten op de gitaar, op Franke piano, Coaster op de bass en Louis Debbie op de drums. Het is een opname van 1974 en pas aan het einde kon je merken dat de muzikanten in de speeltuin waren. We gaan naar George Giering en die is pas op 91-jarige leeftijd overleden. En dan hoort u als zijn nummers tot stand kwamen. Geen ellendige lange solo's of felle tweestrijden, maar harmonie, vrede en duidelijkheid. Deze pianist die zullen we herinneren aan zijn sound. Een gladjes klinkende techniek die toegankelijke melodieën alleen maar in je hoofd laat zweven. En dat dan nestelt zich uren in je hoofd. We gaan naar hem luisteren. Naar een heerlijk nummer van hem. Een beetje, beetje rommelig eh, eh, eh, klinkt het over, maar we moeten het ermee doen. Moon over Miami. it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to help me, you know. He put me at ease, and he loved me so. he made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle. I'm selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I. shattering. putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate. zo, dit was Joni Mitchell met River. Zo zijn we, begonnen, zijn we het uur begonnen met een eh, LP. Zijn we vervolgens doorgegaan met cd's. En deze kwam rechtstreeks vanaf het internet. Uh, Joni Mitchell met River. Dus eh, deze werd, werd mij eigenlijk aangevraagd via Facebook. of ik deze eventjes wilde draaien. vandaar. we gaan verder. En nu would like to play Soir en uh, Tunis, A Night in Tunisia. Música van het eh, prachtige concert in Toronto in de Messi Hall op 15 mei 1953 hoorde u een aantal ijzersterke bezettingen met, eh, met muzikanten die hun sporen wel verdiend hebben. A Night in Tunisia heette dit nummer. De bezetting was Dizzy Gillespie op trompet, Charlie Parker, alt sax, Bud Powell op de piano, Charlie Minkus op de bass, Mark Roach op de drums. En deze eh, LP is op cd gezet met prachtige nummers van Perdido, Salt Peanuts, All the Things You Are en Braceable You. Ook nog een eh, nummer geschreven door, eh, door eh, de bekende Shearing, Lullaby of Birdland, heel bekend. Het is echt de moeite waard als je dit uh, concert te pakken kan krijgen op een cd. Onmiddellijk kopen. We gaan nu verder. Ik, ik dacht ik moet een Jesse carnavalsnummer hebben vandaag. En toen ben ik in mijn enigszins stoffige 45 Toerenkoffer gaan zoeken. En jawel, ik vond er een, een prachtige uh, uh, 45 toerenplaat met een meneer en die heet Home Jan. En die heeft samen met de Haagse Bluffband twee nummers op een klein plaatje gezet. We gaan beginnen met Ik zweer bij de knop van de deur. van onze kring, de antitrouwvereniging. Wie van jullie heeft nog animo? Animo! Leid het al op grote schaal, alles internationaal. papier en witte telefoon. Telefoon! Toegang is voor alle mannen vrij. Dus kom erbij, dus kom erbij. Ja! Word je lid van onze kring, doe dan nog een can swell, darling. I can tell, darling. You keep blowing, you're still blowing, you're still going strong. I feel the room swaying and the band playing. One of our old favorite toots right way back when. So take off, rap fellas, that door left it left and I go my way again.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 Het noorden van Japan is getroffen door een zeer zware aardbeving. De beving had een kracht van 8,9 op de schaal van Richter en werd gevolgd door een tsunami. Het is nog niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt op dit moment één dode gemeld. Ooggetuigen in de stad Sendai in het noordoosten van Japan zeggen dat ze golven van 10 meter hebben gezien. Op de Japanse televisie worden beelden getoond van een grote modderstroom die langs de noordoostkust een spoor van vernieling achterlaat. Er worden onder meer boten, auto's en huizen meegesleurd. Wordt gewaarschuwd voor nog een tweede en een derde golf. Landen als Taiwan, Rusland, de Filipijnen en Indonesië hebben ook een tsunami-waarschuwing afgegeven. In Tokio worden maatregelen genomen voor het geval de modderstroom in de buurt van de hoofdstad komt. De drie Nederlandse militairen die in Libië gevangen werden gehouden zijn vrij. Een Grieks militair vliegtuig heeft ze van Tripoli naar Athene gebracht. Daar komen ze nu op adem en worden ze medisch onderzocht. Waarschijnlijk vliegen ze morgen naar Nederland. De drie militairen, twee mannen en een vrouw, hebben op het vliegveld van Athene gezegd dat het goed met ze gaat. Minister Hille denkt dat Libië de drie heeft vrijgelaten in het kader van een charme-offensief. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken benadrukt dat er geen geld is betaald om de drie vrij te krijgen. Ook zijn er geen beloften gedaan. De Snelweg A1 bij Muiden is in beide richtingen afgesloten na een schietpartij.